Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met hem. De jongens die nu zijn opgepakt zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De steekpartij had grote impact in Schiedam. twee weken eerder werd een jongen van 13 doodgestoken, vermoedelijk door een leeftijdsgenoot. In Wijk en Aalburg in Brabant heeft de politie een einde gemaakt aan een examenstunt op een middelbare school. Leerlingen zouden zwaar vuurwerk hebben afgestoken en spullen hebben vernield. Agenten vonden ook een explosief in een rugzak die vermoedelijk van een jongen van 15 is. Hij is opgepakt. De oppositiepartijen willen opheldering over het akkoord voor de voorjaarsnota. GroenLinks-PVDA vindt dat alle stukken openbaar moeten worden. Rob Jetten van D66 zegt dat de coalitie zwijgt waar de rekening neergelegd wordt. We weten bijvoorbeeld al dat de sociale de huur wordt bevroren en dat er meer geld naar defensie gaat. Maar we weten nog niet hoe het betaald wordt. Ook minister van Financiën Heijnen wil er nog niks over zeggen. Ja, ik ga het eerst in de ministerraad bespreken. Dat doe ik morgen. En als ik dan naar de Raad van State stuur, stuur ik het ook naar de Tweede Kamer. En dan zult u het zien. Ja, dan weten we dus waarop bezuinigd moet worden. En popsterren hebben superfans, voetbalclubs ook en de Merwedebrug ook. Tony uit Brabant is groot fan en weet alles over die brug op da 27 bij Gorkum. Elke dag is wel wat op die brug. Maar mensen weten dus wel dat ze bij jou moeten zijn voor vragen over de brug. Vragen over werkzaamheden, ongevalletjes, eh, ja, noem het maar op. Op Facebook heeft Tony een fanaccount. Hij woont in de buurt en ziet de brug als thuiskomen. Hij heeft bijvoorbeeld zelf een Merwedebrug op schaal nagebouwd met hulp van oude bouwtekeningen. Eén dingetje, de brug wordt vervangen en dat vindt hij wel jammer. Het is zonde, maar het, ja, dat ding is van 1961, dus het is tijd om te vervangen. En daar komen dan twee eh, nieuwe, ja, moderne bruggen voor terug. Het blijft de Merwedebrug, alleen dan wordt het Merwedebruggen. Ja, kan hij dus nog meer foto's maken en misschien krijgt hij nog een stukje van de oude brug. Het weer, het is een druilerige grijze middag en het blijft ook wisselvallig. Morgen in het oosten veel bewolking met soms wat regen. In het westen vaker droog met af en toe zon. En het wordt dan 11 tot 14 graden.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 girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? ZFM. darkest sleep. sleeps with sleep twitch. even her? Can I find someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you, I don't care one show, you know.